Diepe excuses passen dat we die niet hebben kunnen voorkomen, zei Geukers. Het weer eerst bewolkt en soms regen, later vanuit het noorden droog en vanmiddag in het noordwesten soms zon. Het wordt maximaal een graad of 8. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten weer buien. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 richting Amsterdam bij Watergaasmeer 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Na Amsterdam op de A4 bij Zoeterwoude Rijndijk 5.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 Ruim 300.000 gepensioneerden in de metaal krijgen volgend jaar waarschijnlijk minder pensioen uitbetaald. Volgens het grootste metaalfonds, PMT, is kort op de pensioenen onvermijdelijk. Het bestuur van het fonds denkt aan een korting van 7%. Ook het kleinere pensioenfonds in de metaal, PME, heeft niet genoeg vermogen. Als beide fondsen daadwerkelijk overgaan tot verlaging van de pensioenen, dan gebeurt dat april volgend jaar. Wereldwijd wordt bijna de helft van alle abortussen onveilig uitgevoerd. 1995 werd 44% van de abortussen uitgevoerd onder gevaarlijke omstandigheden. En in 2008 was dat 49%, blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie.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 Op de Noordzee voor de kust van Hoek van Holland zijn twee tankers op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Eén tanker lag voor anker, de ander voer er tegenaan. De schepen raakten boven de waterlijn beschadigd. Er ontstonden geen lekkages. De Amerikaanse marine heeft opnieuw Iraanse vissers in nood geholpen. Een woordvoerder zegt dat een marinehelikopter een zinkend bootje ontdekt in de golf van Oman. De Amerikanen hebben voedsel en water afgegeven. Het is de derde keer in tien dagen dat de Amerikaanse marine Iraanse opvarenden uit de brand helpt in het gebied. En op de Australian...